Jobboot met het NOS Journaal. De Europese leiders willen eind maart trouwens weer aan de Europese Unie. Dat gebeurt door de ondertekening van een verklaring in Rome... bij de herdenking van de oprichting van de EEG, de voorloper van de EU, 60 jaar geleden. De regeringsleiders willen hiermee een krachtig signaal afgeven... dat ze geloven in de Europese Unie. Ook in 2007 zat de EU in zwaar weer doordat Frankrijk en Nederland in een referendum de EU-grondwet verwierpen. Toen was het bondskanselier Merkel die met de verklaring van Berlijn de EU nieuw leven inblies. De komende maanden stoppen 1000 tot 2000 melkveehouders met hun bedrijf. Dat verwacht staatssecretaris Van Dam. Ze worden financieel gecompenseerd volgens een regeling die door de Europese Commissie vanavond is goedgekeurd. Van Dam had met de boeren al afspraken gemaakt over een flinke vermindering van het aantal melkveekoeien. Brussel had eerder gedreigd met nog ingrijpende maatregelen... omdat Nederland veel meer mest produceert dan is toegestaan. Volgens staatssecretaris Van Dam wilden al veel boeren de komende jaren stoppen met hun bedrijf... maar besluiten velen dat nu al te doen vanwege de gunstige subsidieregeling. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart doen 28 partijen mee. Dat heeft de kiesraad bekendgemaakt. Maandag stonden nog 31 partijen op de lijst. Sindsdien zijn drie partijen afgevallen de Vrouwenpartij, Trots op Nederland en de partij Respect. Ze konden de borg van iets meer dan 11.000 euro niet betalen. Een van de voorwaarden om te mogen meedoen aan de verkiezingen. De man die vanmorgen bij het Louvre in Parijs een militair aanviel met een machete is een 29-jarige Egyptenaar. Dat heeft de Parijse procureur-generaal op een persconferentie over de aanslag bekendgemaakt. De man werd neergeschoten door een andere militair. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De militair die werd aangevallen raakte alleen licht gewond. De dader woonde in de Verenigde Arabische Emiraten en vroeg op de Franse ambassade in Dubai een visum voor Frankrijk aan. Vorige week kwam hij in Parijs aan. Het weer wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 graden. Morgenochtend eerst droog en af en toe zon. In de middag en avond vanuit het zuiden regen. Zondag ook wat regen, maar overwegend droog.